Dat blijkt uit onderzoek van de CNV-dienstenbond. In veel supermarkten krijgen jongeren keer op keer een jaarcontract... dat op hun achttiende niet meer wordt verlengd. Ze worden dan vervangen door krachten van 15 of 16 die een paar euro per uur goedkoper zijn. CNV Jongeren spanden in 2006 een zaak aan tegen de supermarkten bij de commissie Gelijke Behandeling. Die stelde de jongeren in het gelijk, maar sinds die tijd is er weinig veranderd. cnv Jongeren roept CAO-onderhandelaars op een einde te maken aan de leeftijdsdiscriminatie in supermarkten. In Haiti is het lichaam gevonden van een vermiste Antilliaanse luchtvaartinspecteur lag tussen de restanten van het hotel waar hij verbleef. Dat heeft de Antilliaanse premier De Jong Elhagen bekendgemaakt. De luchtvaartinspecteur Auxongio Isenia was in Haiti voor een luchtvaartcongres. Er wordt nog gezocht naar het lichaam van Siegfried Francisco, de directeur van de Antilliaanse luchtvaartdienst. Hij logeerde in hetzelfde hotel als Isenia in de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De VN heeft bekendgemaakt dat bij de aardbeving 92 medewerkers om het leven zijn gekomen Zeven VN'ers worden nog vermist. Meer dan 75 artiesten zijn afgelopen avond in Hollywood bijeen geweest... om een nieuwe versie op te nemen van het lied We Are The World. De opbrengst is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Deze keer zongen onder andere Pink, Natalie Cole, Celine Dion en Kanye West mee. Het origineel van We Are The World werd 25 jaar geleden gezongen... door artiesten als Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner en Bruce Springsteen... Net als destijds werd ook de nieuwe versie geproduceerd door Quincy Jones. De eerste versie bracht 30 miljoen dollar op voor de bestrijding van honger in Afrika.